Ik wacht elke nacht op een valende ster. Ik wens dat jij hier komt en zegt: Ben vol van verdriet. Het was misschien niet onze tijd, maar jij hoort bij mij. Het duurt nu zeven dagen lang. laten kan. Laat sprak ik je s'nachts, je huilde aan de telefoon. was maar een droom. Want hoe kan ik van je dromen, als je mij niet slapen laat? Mijn nachten duren. happen